Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het reddingsschip met ruim 600 migranten dat doelloos op de Middellandse Zee vaart mag naar Spanje. Dat heeft de Spaanse premier Sanchez gezegd. De burgemeester van Valencia stelt de haven open voor de Aquarius. Op het schip zitten 629 migranten, onder wie 123 alleenreizende minderjarigen en zeven zwangere vrouwen. Ze werden dit weekend uit het water gered. Italië en Malta weigerden het schip te ontvangen en het voedsel aan boord begon op te raken. De Spaanse regering zegt het als haar plicht te zien om een humanitaire ramp te voorkomen. Het schandaal met schumel bij Volkswagen raakt nu ook de topman van dochterbedrijf Audi. Rupert Stadler wordt verdacht van fraude en misleiding in reclames. Zijn huis en dat van een andere Audi-topman zijn doorzocht om bewijsmateriaal veilig te stellen. Stadler ligt al onder vuur sinds zijn bedrijf eind 2015 erkende dat er ook in Audi's schumel zat. In India is verontwaardigd gereageerd op de moord op twee mannen in de noordelijke deelstaat Assam. Ze werden ten onrechte aangezien voor kinderontvoerders. Op een filmpje op sociale media is te zien hoe een van de mannen om genade smeekt en toch wordt vermoord. De twee mannen bezochten vrijdag een waterval op het platteland, maar hadden de pech dat op WhatsApp-groepen in dat gebied juist een bericht was verspreid dat er kinderontvoerders in de buurt waren. De politie heeft 16 mensen opgepakt. Een 20-jarige man uit het Groningse Glimmen is veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar voor het doden van zijn 23-jarige vriendin en haar 6-jarige dochter. Het OM had 25 jaar geëist. De man had al bekend. Hij wurgde vorig jaar oktober in een woning in Haren eerst zijn vriendin met een telefoonsnoer en sneed daarna haar keel door. Vervolgens liet hij het meisje stikken met een kledingstuk. Het weer in het noorden en zuidoosten is het bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Het blijft droog, maar later vandaag is er in het zuidoosten kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen en woensdag meer bewolking, maar ook af en toe zon. Het wordt dan 16 tot 21 graden.